12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De KNVB bevestigt dat ook Marco van Basten vertrekt bij het Nederlands elftal. Hij is nu nog assistent bondscoach en blijft aan tot de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van het jaar... tenzij er eerder een vervanger is gevonden. Van Basten gaat werken bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Marco van Basten is de tweede assistent van bondscoach Danny Blind... die in korte tijd vertrekt. Eerder nam Dick Advocaat ontslag om te gaan werken bij de Turkse club Fenerbahce. Bij een steekpartij tijdens een bedrijfsfeest in een bioscoop in Amsterdam zijn drie mannen gewond geraakt. De dader is korte tijd later opgepakt. De 26-jarige man stak eerst iemand neer bij de ingang van bioscoop The Movies... en daarna ging hij naar binnen en stak daarna nog twee mensen neer. De drie slachtoffers zijn met verwondingen aan hun bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Steeds meer mensen hebben meer dan één baan. Twintig jaar geleden was het 3% van de werkenden. Nu is het bijna 10%, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral zelfstandigen hebben naast hun eigen werk nog een baan... in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Volgens het SCP kunnen ze anders niet rondkomen. De opeenstapeling van banen levert stress op... in combinatie met zorg voor kinderen of familie, zegt het SCP. Schrijver en journalist Pieter Steins is overleden. Dat is bekendgemaakt door NRC Handelsblad, waar hij 23 jaar werkte. Steins was 52. Hij leed aan de zenuwziekte ALS, waarover hij vorig jaar lezen met ALS publiceerde. Vorig jaar was Steins ongewild het middelpunt van een relletje... toen hij in Bloemendaal werd weggestuurd bij een strandtent. Toen zijn vrouw even ging zwemmen, zei de baas van de strandtent... dat Steins niet kon blijven omdat hij niets bestelde en niet eens kon praten. Na honderden boze reacties op de sociale media... bood de strandtent-eigenaar zijn excuses aan... en schonk hij de hele dag omzet aan de stichting ALS Nederland. En dan het weer. Het is zonnig, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Ook morgen vrij zonnig en dan wordt het 22 tot 26 graden.